ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Brusselse gemeente Anderlecht is een enorme politieactie aan de gang. Een complete wijk is afgezet en er zijn 800 agenten op de been. Deze verslaggever van de VRT vertelt dat de actie te maken heeft met de strijd tegen drugsbendes. Die Peterboswijk ja, staat hoe dan ook bekend als een hotspot voor gewelddadige drugsbendes die om elkaars territorium strijden. Al jaren zijn er problemen. In de Peterboswijk zelf werd in februari nog een man doodgeschoten. De procureur van Brussel kondigde daarna aan om alles op alles te zetten tegen de drugscriminaliteit. En het lijkt erop dat deze actie bedoeld is om de bendes in die Peterboswijk te ontwrichten. De hele wijk zou systematisch doorzoeken worden. Pas daarna wil de Belgische politie meer vertellen. Bij Russische droneaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn twee doden en 54 gewonden gevallen. Dat zegt de burgemeester op Telegram. Onder de gewonden zijn zeven kinderen. Volgens het Oekraïense leger viel Rusland aan met 85 drones. Bijna de helft zou zijn neergehaald door de luchtverdediging het hing al een tijdje in de lucht, maar oranje middenvelder Tijani Reinders heeft zijn megatransfer nu officieel te pakken. Hij maakt de overstap van AC Milan naar Manchester City. Die club zou inclusief bonussen uiteindelijk 70 miljoen euro moeten aftikken. Daarmee is Reinders een van de prijzigste Nederlandse voetballers ooit. Alleen Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren nog duurder. En het geld klotst tegen de plinten bij Nintendo. Dat bedrijf lanceerde vorige week de opvolger van hun console, de Switch. Deze Amerikaanse gamer haalde er ook een en is fan. I would say uh, that this Switch is probably very awesome. All the new upgrades from the original one uh, just makes this one like way better and just like super awesome. Hij is niet de enige die er zo over denkt. In een paar dagen tijd zijn van de Switch 2 wereldwijd al meer dan 3,5 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Dat is een record voor Nintendo. Het weer nog. Op sommige plekken is het nog een beetje grijs, maar er zijn ook steeds meer opklaringen. Vanmiddag wat stapelwolken, maar vooral in het westen is er veel zon. Het wordt 18 tot max 22 graden.